NOS Nieuws van 9 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. ABN AMRO heeft vorig jaar een verlies geleden van 117 miljoen euro. Het verlies is vooral het gevolg van de opsplitsing van ABN AMRO... en de integratie van Fortis, zegt topman Zalm. Ook de bijdrage van ABN AMRO aan het depositogarantiestelsel drukt het resultaat. Dat stelsel wordt gebruikt om spaarders te compenseren als een bank failliet gaat... zoals bij de DSB-bank en iSafe. Bankpresident Welling pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de Europese Commissie tijdens de financiële crisis. Volgens hem heeft Europa heel anders ingegrepen dan de Verenigde Staten. Onder druk van eurocommissaris Kroes moesten banken als de ING, die staatssteun kregen, grote onderdelen afstoten. Dat was om oneerlijke concurrentie met andere instellingen die geen steun kregen te voorkomen. Volgens Welling is Kroes mogelijk te streng geweest. De regeringsleiders van de eurolanden zijn het eens geworden over noodhulp aan Griekenland. Als het land bij banken niet genoeg geld kan lenen, treedt een soort vangnet in werking. Dan is wel opnieuw de instemming van de 16 eurolanden nodig om te beslissen over een eventuele lening. Wat de afzonderlijke EU-landen daaraan bijdragen is nog onduidelijk. Het Internationaal Monetair Fonds moet streng toezicht houden op de Griekse aanpak van de schulden. Het Vaticaan veroordeelt beweringen dat de paus niets heeft ondernomen tegen een Amerikaanse priester die mogelijk 200 dove jongens heeft misbruikt. Amerikaanse bisschoppen wilden dat het Vaticaan actie zou ondernemen tegen de priester. Maar een commissie van het Vaticaan onder leiding van kardinaal Ratzinger, de huidige paus, vond het belangrijker om de kerk voor een schandaal te behoeden. Zo bleek volgens een Amerikaanse krant uit brieven. Volgens het Vaticaan is er geen sprake van een doofpotaffaire, maar was het, plan, was het pas in 1996 op de hoogte van de zaak. Het weer vrijwel de hele dag bewolkt. In het oosten hier en daar een bui.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 Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. In 1939 componeerde Duke Ellington deze jazzstandard... die vandaag werd uitgevoerd door een verrassende combinatie. Jazzorganist Jimmy Smith bij de big band van Oliver Nelson. Jullie weten zo langzamerhand wel dat verzoekjes altijd welkom zijn. Mij bereikt, bereikte de vraag weer eens de song Just One of Those Things te draaien van Cole Porter. We kennen natuurlijk allemaal die gepolijste uitvoering van Frank Sinatra bij het orkest van Nelson Riddle. Ik koos ditmaal voor een meer ontroerende stem.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 So goodbye, dear. Amen. Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. one of those things. Mama, just one of those crazy slings. One of those bells that now and then rings. It's just one of those things, oh, mm, one of those nights. Just one of those fabulous flights. Our trip the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things. Oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started fainting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those. Música Mm-hmm. enkele weken overleden, eh, sorry, enkele weken geleden overleed eh, de Engelse saxofonist en bandleider Johnny Dankworth op 82-jarige leeftijd. Na een glansrijke loopbaan in de jazz. Sir John, die ook enorm veel muziek eh, heeft gecomponeerd voor onder andere de televisie en de film, was getrouwd met actrice en zangeres Cleo Lane. In oktober vorig jaar werd hij ernstig ziek maar in december keerde hij terug onstage voor een optreden tijdens het Londense Jazzfestival. Vanuit een rolstoel blies hij toen zijn solo. Ook rond de kerst hadden hij en zijn vrouw nog samen enkele optredens en toen werd het stil. Totdat op 6 februari het bericht kwam dat hij was overleden. We hoorden jongen Johnny Dankworth daarnet met zijn septet in het nummer I Hear Music. En we gaan nog een keer naar hem luisteren nu samen met Cleo Lane in 1983 in Carnegie Hall. Met het toepasselijke We Are The Music Makers. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. wandering by lone sea breakers and sitting by desolate streams. World losers and world forsakers on whom the pale moon gleams. Yet we are the makers and the shakers of the world forever it seems. With wonderful breathless spirits, we build up the world city and out of a fabulous story be fashion an empire's glory. One man with a dream at pleasure can go forth and conquer a crown, and three with a new song's measure can trample an empire down. Never without sighing and babel it shot with our mess. Overthrow them with prophesying to the old. Bekende muziek. Take the A-Train. Decennia lang de begintune van de big band van Duke Ellington. Een compositie van zijn medecomponist en arrangeur Billy Strayhorn... die hiermee in 1938 zijn intrede bij de band deed. Tot aan zijn dood in 1967 componeerde hij prachtige muziek voor de band. Muziek die ook door tal van andere jazzmuzikanten is uitgevoerd. Hier, hier speelde Billy Strayhorn zelf met veel toetsengebruik de A-Train. En we gaan nu luisteren naar jazzzangeres Diane Reeves... die een van zijn mooie romantische songs vertolkt. So This Is Love. I thought I knew the feeling when it started And when we parted I felt a pain. But this time, something in me sang a plain song. This is the same song it sang. So, this is love. this trembling of the heart, the pain when I'm apart from you. Well, I declare, I swear I would have never known that this love. The thrill of being near, the aching urge to thought that I had felt all emotions. I thought that I had seen everything. I thought my heart was through with devotions. But then you spring. Oh, so this is love. The aching in my head, the way my face turns red when someone mentions your name. Well, I did. I thought that I had seen everything. I thought my heart was through with devotions. But then you came along This is love. This aching in my head. The way my face turns red when someone mentions your name. Well, I did. vieren in dit programma een beetje de lente. Een beetje tijd voor het voorjaar. A Time for Spring. Gezongen door Lisa Bassenge bij een orkest van de discjockey en jazzmaker Nicola Conte. Die ook het nummer schreef. Niet alleen de dagen kunnen mooi zijn in de lente, ook de nachten. Daarom nu een ode aan de nacht. Een nacht in het buitenland. Night in Tunisië. Gecombineerd door Dizzy Gillespie en hier gespeeld door onder andere meestergitarist Kenny Burrell... met een onstuimige band en een mooi klassiek intro van pianist Pete Jolly. ice soda tonic. In een lichtstoel zonik op het strand. Boulevard. Achter glazen de lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor zeel. Er is zoveel te koop. haaien, vogels, kringen, zon van Scheveningen. Maak me bruin. trillen cellofaan, de lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer, een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor zeel. Er is zoveel te koop. zon van Maak me bruin, De VVV in Zandvoort is enorm actief. Maar dit hebben ze dan nog niet voor elkaar gekregen. Een jazzsong over Zandvoort, vertolkt door Nederlandse jazzprominenten als zangeres Rita Reis, pianist Pim Jacobs, bassist Ruud Jacobs, componist Harry de Groot op marimba en drummer KC. Het gezongen verhaal lijkt alle geneugten van Zandvoort te vertellen. Totdat tekstdichter Willy van Hemert voor de rijm het woord Scheveningen nodig had. Jammer. Nacht. Zwoele lucht. Maneschijn. Wat wil je nog meer? Moonglow. Een heel oudje. Nu in een nieuw jasje gestoken door kleinartist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton. as a willow in a windstorm, jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't discontented. Like a nightingale without a song to sing. Why should I As a spider spinning daydreams. Giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud. melancholy way that it might as well Wat een uh, prachtige jazzgroener was hij toch. In 1999 overleden Mel Tormé. Hier mooi begeleid door zijn favoriete pianist George Shearing in It Might As Well Be Spring. Als het mooi weer wordt, kunnen we er op de weg weer van genieten. De karavaan van caravans op weg naar overnachtingsplekjes. Daarom aan het slot van deze CFM Jazz een van de vele uitvoeringen die ik heb verzameld van die beroemde jazz-tune Caravan.